Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Zeker vier doden na een aardbeving bij Turkije. Het gebeurde vanmiddag in de Egeïsche Zee tussen Griekenland en Turkije. Aan de Turkse kust rondom de stad Izmir is veel schade. Correspondent Mitra Nazar. Autoriteiten zeggen dat er eh, zeker twintig gebouwen zijn ingestort. Dat er mensen onder het puin liggen ook. we zien ook beelden van water dat door de straten stroomt. Ehm, en bootjes in de havens die eh, door snelstromend water worden meegenomen. Dus dat zou kunnen duiden op een, op een tsunami. Maar daar is verder nog niks over vastgesteld. Op dit moment zijn er vier doden geteld en zo'n 120 gewonden. Waarschijnlijk loopt dat nog op. Of er in Griekenland Griekenland ook doden zijn gevallen is nog onduidelijk. Wel is er op het eiland Samos veel schade. In Heerlen in Limburg is vanochtend een school ontruimd... na een melding dat er een leerling met een wapen zou rondlopen. Maar de school en de leerling zeggen tegen L1 dat er niks aan de hand was. Loos alarm, dat zegt dus de school. De jongen zelf zegt dat ook. Ik heb hem aan de telefoon gehad. Hij zegt er is niets aan de hand, ik heb niet eens wapens. Iemand heeft me willen naaien, maar er is absoluut niets aan de hand. Niemand is in gevaar geweest. De jongen van 19 is wel door de politie meegenomen voor verhoor. Er zijn weer meer coronabesmettingen bijgekomen. Het gaat om dik 11.000 nieuwe gevallen en dat is meer dan de afgelopen dagen. Toch heeft het RIVM het over een stabilisatie. De hogere cijfers zouden komen doordat uitslagen later zijn doorgekomen... en doordat meer mensen zich lieten testen. En bij wegwerkzaamheden zie je vaak enorm veel borden langs de weg. In Amsterdam maken ze het wel erg bont. Daar staan langs één stukje weg tientallen borden... Deze automobilisten snappen er niks meer van, zeggen ze tegen AT5. Ik zeg dat tegen mijn vrouw. Ja, dat kunt je allemaal niet lezen? Geen wijs meer uit te worden. Heeft u enig idee hoeveel er staan? 300 geloof ik. Ze gaan er zo, over de 50 heen denk ik. 38. 38. Oh, het ziet er veel meer uit. Dat is de eerste keer dat ik het zie dat erger is dan in België. Dus eh, normaal is België kampioen in borden zetten, maar hier is het wel goed gedaan. Krijg je het weer nog. Vanavond en vannacht vooral in het noorden nog regen. Het koelt vannacht niet echt af. Morgen zonnig en droog. Vanaf de avond is er weer regen en blijft zondag ook doordruppelen. Het is dit weekend een graad of 16.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 Bij de aardbeving in zee tussen Turkije en het Griekse eiland Samos... zijn zeker vier doden en 120 gewonden gevallen. Vooral in de Turkse stad Izmir is veel schade... en liggen waarschijnlijk nog slachtoffers onder de puinhopen van ingestorte gebouwen. In veel minder gemeenten dan gedacht geldt komende jaarwisseling een totaal vuurwerkverbod. Het zijn er geen twintig zoals verwacht, maar zes. Gemeenten zeggen dat een verbod niet te handhaven is. Het weer, wisselvallig en zacht herfstweer. Morgen wat zon en droog bij een graad of 16.